Levi van Eck met het NOS-journaal. Beleggingsapp Robinhood was vorige week doelwit van een digitale aanval. Daardoor kregen hackers toegang tot e-mailadressen van 5 miljoen mensen. En van nog eens 2 miljoen andere Robinhood-gebruikers is de identiteit achterhaald. Er zijn volgens het bedrijf geen bankgegevens of burgerservice-nummers ingezien. De hackers eisten een geldbedrag van Robinhood. Om hoeveel geld dat ging en of het is betaald is niet bekend... De Amerikaanse beleggingsapp heeft 21 miljoen actieve gebruikers. Het Verenigd Koninkrijk gaat zo'n 250 miljoen euro investeren in kernenergie. Die investering moet het land helpen bij de ambitie om rond 2050 klimaatneutraal te zijn. Met het geld moeten zogenoemde kleine modulaire kernreactoren worden gebouwd. Die zijn goedkoper en sneller te maken dan traditionele kerncentrales motorenbouwer Rolls-Royce gaat die reactoren bouwen. De eerste moet in 2030 klaar zijn. De Britse regering zegt dat met mini-reactoren groene energie kan worden aangeboden... en tegelijk het gebruik van fossiele brandstoffen kan worden teruggedrongen. President Bolsonaro van Brazilië heeft zich weer aangesloten bij een partij. In 2018 won hij de presidentsverkiezingen namens de Sociaal-Liberale Partij... maar een jaar later vertrok hij in truzie. Sindsdien was Bolsonaro partijloos, maar nu vroeg hij zich bij de centrumrechtse Liberale Partij. Die samenwerking moet Bolsonaro helpen om volgend jaar opnieuw president te worden. De afgelopen twee weken zijn in Nederland ruim 230.000 pluimveedieren geruimd vanwege vogelgriep. Experts noemen het vrij ernstig dat er in korte tijd zoveel dieren besmet zijn geraakt. Sinds eind vorige maand is er een ophokplicht... De afgelopen dag werden in Lutjegast in Groningen nog zo'n 5000 leghennen geruimd vanwege een uitbraak van vogelgriep. Het weer, het is helder. Lokaal is er kans op mist. De temperatuur ligt tussen de 2 en 5 graden.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 just see your face. Eh, eh, eh. control. When I lose control. When I lose control. When I lose control. When I lose control. When I lose control. When I lose control. Could you be the one to go? When I lose control.